Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het agentschap heeft een uitnodiging van Noord-Korea gekregen om een bezoek te brengen aan het land. Drie jaar geleden waren daarvoor laatste inspecteurs van het VN-agentschap. De uitnodiging lijkt een poging om westerse zorgen over het nucleaire programma van Noord-Korea weg te nemen. Die zorgen zijn toegenomen sinds vorige week. Toen kondigde Noord-Korea aan een lange afstandsraket te lanceren. Ondanks eerdere toezeggingen om dat voorlopig niet meer te doen. Details over de uitnodiging heeft het atoomagentschap niet bekendgemaakt. Het heeft nog niet besloten of het erop ingaat. In de regio rond de Zuid-Franse stad Toulouse geldt het hoogste terreuralarm. Dat heeft president Sarkozy gisteravond bekendgemaakt. Aanleiding is de aanslag waarbij gisterochtend in een Joodse school drie kinderen en een leraar werden doodgeschoten. Volgens Sarkozy lijkt het motief achter de schietpartij op de Joodse school racisme. Bij twee aanslagen vorige week met hetzelfde wapen kwamen drie militairen om. Twee van hen hadden een islamitische en één een Caribische achtergrond. Sarkozy heeft zijn campagne voor de presidentsverkiezingen stilgelegd. Alle scholen in Frankrijk houden vandaag een minuut stilte om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. In Kropswolde in Groningen is een boerderij verwoest door een grote brand. De bewoner is nergens te vinden. De brandweer vreest dat hij in de boerderij was toen het vuur uitbrak.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 Oh! 106.9 ZFM ZFM 啊。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 Text TV op kanaal 45. 45.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. too sister.